Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Er heerst grote onrust onder verpleegkundigen... over de voorgenomen hervorming van de verpleegkundige zorg. Ze vrezen dat ze extra scholing moeten gaan volgen... voor taken die ze al jaren uitvoeren. Minister Bruins wil de kwaliteit van de zorg verbeteren... door onderscheid te gaan maken tussen verpleegkundigen met een hbo-opleiding... en die met een mbo-opleiding. Die plannen moeten van tafel, vindt een actiecomité. VVD-prominent Hans Wiegel heeft gisteravond een klein herseninfarct gehad. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De 78-jarige Wiegel was van 1971 tot 1982 partijleider van de VVD... en was vicepremier in het eerste kabinet van acht. Wiegel moet de komende tijd intensief revalideren. Wanneer hij weer in het openbaar zal verschijnen, kan hij nog niet zeggen. Een 25-jarige man uit Eindhoven is aangehouden voor twee verkrachtingen. Hij zou zich hebben vergrepen aan een 23-jarige Française... en aan een meisje van 15 afgelopen zondag in Valkenswaard. Verschillende omstanders waren daar getuigen van. De politie wil hen graag spreken. In de Engelse havenstad Felixstowe is bijna 400 kilo heroïne gevonden. Het zou een van de grootste heroïnevangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk zijn. De drugs met een waarde van ruim 43 miljoen euro waren verstopt in een container vol handdoeken en badjassen. De container werd door de politie leeg teruggeplaatst op het schip en uiteindelijk belandde die in Rotterdam. Daar zijn gisteren twee mensen aangehouden die de lading wilden lossen. De Amerikaanse schrijfster Toni Morrison is op 88-jarige leeftijd overleden. Tot haar bekendste boeken behoren The Bluest Eye en Beloved. Morrison kreeg in 1993 als eerste zwarte vrouw de Nobelprijs voor de literatuur. Het weer vanavond en vannacht in het zuiden en zuidoosten waarschijnlijk flinke buien met kans op onweer.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 She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. So we're smoking rock now, in and out of lockdown.